Kees Groot met het NOS-journaal. De beoogde nationale ombudsman Guido van Woerkom snapt dat de Tweede Kamer zijn benoeming uitstelt. Hij kan zich dat goed voorstellen gezien de commotie van de afgelopen dagen. Hij schrijft dat hij een ombudsman wil zijn voor alle inwoners van Nederland. Van Woerkom maakte vier jaar geleden een discriminerende opmerking over Marokkanen. Kamerleden twijfelen aan zijn geschiktheid en willen eerst een gesprek. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een team van artsen zonder grenzen overvallen. Vier gewapende mannen bedreigden de buitenlandse stafleden en eisten geld. Voor zover bekend is er niemand ernstig gewond geraakt. Artsen zonder grenzen heeft besloten de buitenlandse medewerkers van de post in het noorden van het land terug te trekken. Er wordt nog bekeken hoe het verder moet met het ziekenhuis waar elke week 1600 mensen worden behandeld. In Saoedi-Arabië zijn veel meer mensen overleden door MERS dan tot nu toe werd aangenomen. Bij controle van de cijfers constateerden de Saoedische autoriteiten dat er 282 mensen zijn bezweken aan de infectieziekte. Tot vandaag stond het officiële dodental in het land op 190. De stijging van de aantallen komt doordat bij meer patiënten en overledenen het virus als oorzaak van de infectie is aangewezen. De symptomen van MERS zijn onder meer koorts, ademhalingsproblemen, longontsteking en nierfalen. MERS wordt waarschijnlijk overgebracht van kamelen en dromedarissen op mensen. De politie heeft in Houten een zeer grote hennepkwekerij ontdekt. Die was gevestigd in een kas. Na een anonieme tip trof de politie 16.000 hennepplanten aan. Daarmee is het de grootste hennepkwekerij die ooit in de provincie Utrecht werd aangetroffen. Er zijn drie mannen aangehouden. Ze worden ook beschuldigd van diefstal van elektriciteit. Het weer wisselend bewolkt en af en toe een bui. Morgen meer buien, bewolkt en 17 tot 20 graden. Donderdag wat meer zon en vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Klaverpolder en de Randweg Dordrecht is de weg helemaal dicht. De N15 Maasvlakte richting Rotterdam, daar is ook een ongeluk gebeurd.